Maar het Zuiderland ziekenhuis wil voor medewerkers een uitzondering maken. Die willen we gewoon vaccineren, want er zijn nog steeds eh, veel professionals die eh, met covid-patiënten in aanraking komen... die niet gevaccineerd zijn, echt meer risico lopen. Ook daar zijn onderzoeken over... En weet je, eh, sommige mensen belanden op de IC en hebben daar eh, nou, direct gevolgen van. Maar er zijn ook een heleboel mensen die langdurig ziek zijn en langdurig klachten houden. Het ziekenhuis heeft ook een boze brief geschreven aan het kabinet, het RIVM en de Gezondheidsraad... waarin ze zeggen dat het vaccineren echt sneller moet. Het Europees Geneesmiddelenbureau komt dinsdag met een conclusie over het Janssen-vaccin. Nederland wacht voorlopig met prikken van het middel vanwege mogelijke bijwerkingen. Als het geneesmiddelenbureau dinsdag zegt dat het Janssen-vaccin veilig genoeg is... wordt er wellicht ook hier snel gestart met prikken. Een schietpartij vanavond op een industrieterrein bij Eindhoven. Volgens een ooggetuige stonden twee auto's geparkeerd op de parkeerplaats... en zaten er in iedere auto twee jongens... Ze waren vriendelijk aan het praten, waarna een van hen uit het niets een wapen trok en begon te schieten. De politie is nog naar beide auto's op zoek. De Engelse actrice die speelde in Peaky Blinders en de Harry Potter films... Helen McCrory is overleden. Ze had kanker. In Harry Potter speelde ze de moeder van Draco Malfides... de belangrijkste tegenstander van Harry. Ook in de laatste Harry Potter film. Is hij alive? Draco, is hij alive? Dead. Ze is 52 jaar geworden. Het weer nog, overal helder vanavond. Vannacht komt het af naar een graad of nul. Morgen een zonnige dag en zo'n 13 graden.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 Tot zover de verkeersinformatie. in the same house. The same fucking house every fucking day. Sapper de flap, mama Lou. Wat een tijd, wat een gedoe. Je kunt de krant niet kopen, slaan of de ellende vliegt je aan. Dus zoek het uit, toedeloe. Ik ga weer naar mijn bedje toe. Want als het zo moet, vind ik er geen reet meer aan. Het leven is een tranental en toch duurt het te maar ik heb mijn fantasietje waar ik altijd blij van word. Als ik mijn ogen sluit, dan hoor ik dat geluid. Een potpourri van werkelijk schitterende Dixieland muziek. Op de begrafenis van COVID-19 je hoort de banjo in de contrabas en voordat je het weet sta je te swingen met een strooie hoedje barend in het tweede En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. Ja, ja. Twee uur lang See It Sessions. Oi, oi, oi vrij. Alles mag, alles kan. Oh, terug naar het oude normaal. En dat is lekker. Dat voelt goed. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Door de Molie, DJ Dion City. Hij trapt vanavond al. Hij staat nog klaar hoor. De hartjes, is netjes Hier, het eerste uur. DJ Dion have selfish desires. Gotta get what you want. Gotta get what you need. So I'm trying to get my love, you know, i no other way. Every little thing you want. my account JK in de mix. Maar nu eerst doorknallen met DJ Dion Sydney. Hey, leuk dat je erbij bent, hè? nothing like all these fools that it on fire. fuck on these people up tonight Drink it up and dance all night Wanna party till we die Music's up, it makes me high Touch the roof up to the sky Always late, never on time No, not now, no, not tonight Garbage fools that they don't fuck on these people up tonight Drink it up and dance all night Wanna party till we die Music's up, it makes me high Touch the roof up to the sky Always late, never on time No, not now, no tonight. Club is full, set it on fire. Pump these people up tonight. Drink it up and dance all night. Wanna party till we die. Music's up, it makes me high. Touch the roof up to the sky. Always late, never on time.